uur. Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Het bestand in Oost-Oekraïne is opnieuw geschonden. Bij de stad Donetsk zijn vanochtend explosies gehoord. Getuigen zagen zwarte rookpluimen in de lucht. Er zou worden gevochten bij een militair complex in de buurt van het vliegveld... dat in handen is van de Oekraïense regering. De pro-Russische separatisten hebben de stad Donetsk in handen. Het is niet duidelijk wie er is begonnen. Gisteravond werd het bestand ook al geschonden in de buurt van de stad Mariupol. De Amerikaanse luchtmacht heeft een serie luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van de Islamitische Staat in het noorden van Irak. Volgens een woordvoerder werden de moslimterroristen onder vuur genomen in de buurt van de Haditha-dam aan de rivier de Eufraat. De dam voorziet een groot deel van Irak van elektriciteit. De VS probeert met de luchtaanvallen te verhinderen dat de Islamitische Staat de Haditha-dam beschadigt of in handen krijgt. In opiniepeilingen over onafhankelijkheid van Schotland hebben de voorstanders voor het eerst de meerderheid. Volgens de Sunday Times is 51% van de Schotten nu voor en 49% tegen. Drie weken geleden stonden de voorstanders nog ver achter. Hun opmars maakt de politiek erg nerveus en er wordt al gespeculeerd op een vertrek van de Britse regering. Ook staat het Britse pond onder druk. Tot dusver had eigenlijk niemand serieus rekening gehouden met een Schotse uittreding. Het referendum over onafhankelijkheid is over elf dagen. En de US Open krijgt een verrassende finale. De Kroatische tennisser Marin Cilic neemt het vanavond in New York op tegen de Japanner Nishikori. Cilic versloeg als tweede geplaatste Roger Federer in drie sets. De Japanner stunte tegen de als eerste geplaatste Novak Djokovic. Hij won in vier sets. En dan nog het weer. Vanochtend eerst nog hier en daar wat mist. Later breekt van het noorden en het westen uit de zon steeds vaker door.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 easily. I fall in love too fast. but still I fall in love too easily. I fall in can't find my peace. And all this hurt I just can't hide. Maybe I'm a victim of my own defenses. And maybe I don't care about the consequences. I'm on fire, baby, but so temperamental. I burn it all silent heart inside of me. It twists and turns and takes me low. I played my part so silently, and now I finally lost control. burning Darling, Darling, Ja, nou ja. <clears throat> Dat was eh, Ea al met You and I. Eh, we gaan verder met een aantal nummers over uh, KLM Open. Blue Sky, Doris Day. All day long. sea. Bluebird singing a song, nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining bright, never saw things going so right. Noticing the days hurry by when you're in love, my how they fly blue days, all of them gone nothing but blue skies from now on. Nothing but blue skies do I see. noticing the days hurry by when you love. My, how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Ja, ik ben er weer hoor. Ik uh, stikte eventjes in een, uh, in een uh, biscuitje. Uh, ja, wat ik wilde zeggen. De KLM Open natuurlijk eh, aankomend weekend. Volgend weekend eigenlijk. Met daarin natuurlijk het belangrijkste. Joost Luiten tegen... Uh, de naam heel even kwijt. In ieder geval um, Jemine, Jemines. Ehm, Miguel Angel Gemines. Um, aankomend, aankomend weekend dus eh, ze zullen, eh, Joost Luiten zal gaan proberen zijn eh, titel te gaan verdedigen. Ehm, nou, dat wordt natuurlijk fantastisch om te zien. daarnaast kunt u gratis golflessen volgen op het KLM Open. er is een fanzone, er zijn jeugdactiviteiten. En vrijdagavond is er een, een groot feest met saxofonisten en dj's en alles erop en eraan. Ehm, wat u nu, net hoorde, Doris D. met Blue Skies... dat heeft natuurlijk allemaal een beetje te maken met de grote sponsor, KLM. Eh, ik had nu een blokje met eh, allemaal... Eh, nou, dit was Blue Skies. Nu gaan we verder met Blue Citroen, daarna Blue Nova en daarna Blue in Green. Ja, dat waren achterin volgens Doris D., Doro, Dorada Dorado Smit, eh, Jimmy Rosenberg en Miles Davis. Met de nummers Blue Skies, Blue Citroen, eh, Blue Nova en Blue in Green. U kunt deze lijst gewoon eh, terugvinden op Spotify. Spotify is in principe gratis. wellicht als u ehm, geen reclame tussendoor wilt, dan kunt u beter upgraden naar premium. Um, ja, e, e, zoals ik al e-, eerder aangaf, had ik heb ik deze lijst, eh, dit stukje eigenlijk, een beetje samengesteld voor de KLM Open. Um, ik had ook een eh, apart eh, lijstje al gemaakt met een aantal nummers die voor de, voor de, voor de KLM, voor de golf eigenlijk zijn samengesteld. Um, daar kunnen we nu heel eventjes naar gaan luisteren. Eh, ik zal eerst eventjes een ander nummer draaien. Eh, dat is door een aantal golfers opgenomen. Het is, eh, zoals u hoort, een beetje, beetje geïmproviseerd. Maar dit zijn een aantal van de grootste golfers van de wereld samen. Die een, een boyband een beetje als ludieke actie hebben samengesteld. en daar een nummertje mee op hebben genomen. Dit zijn eh, Bubba Watson en eh, eh, nee, nog een aantal, aantal hele grote golfers. It used to be a farm, it used to have a horse, but now it's something else, my favorite golf course. Right there by that creek, we used to throw a line, but now it's called a hazard. I'm in from time to time. I hit a ball, I watch it fly, not where I aimed, I don't know why, cause I was doing great out on a range. Now my club are acting all strange. It's gone, it's a day just went in, my drive went out of bounds. Now I'm in the fairway from where I splashed the pond. I love this game so much, I played it all these years, and the best shot ever hit was right between my ears. It's gone, it's a day out in the sun, all the rain, or wind, or cold. It's gone, another game, another course, another funny story told. gives us time to spend with friends. It's just a game, it's not your world. Go get that ball that you just hurled. Just laugh it off and get a grip. Line it up and let it It's a day out in the sun, or the rain, or wind, or cold. It's golf, another game, another course, another funny story told. It's golf, everybody's better than they really are, they think. Golf November. sorry, ik moet nog een beetje wennen aan uh, Spotify. Ik switcht eh, switch het een beetje te snel. Einkäufe gemacht. de Dienst geht heute bis kurz vor acht. Freitag, der 23. Dezember. Ein Blick aufs Vorfeld, es schneit. Da draußen steht sie startbereit. Die Delta Hotel Kilo Golf November. Der Nachmittag nimmt seinen Lauf. Der Doktor klart den Schreibtisch auf. Der Flieger ist ein Wurstbrot mit Behagen. So haben die zwei oft gewacht, zusammen manchen Flug gemacht und noch mehr Zeit zusammen totgeschlagen. Der Wettermann sagt, schlechte Sicht im Westen, Bremen ist schon dicht, minus vier Grad mit starken Niederschlägen. Und um drei Uhr ist die Kaltfront hier, der Flieger streicht sein Brotpapier und faltet es bedächtig, meinetwegen. Der Doktor rumort nebenan, sucht Filtertüten, macht sich dran, Tassen zu spülen und Kaffee zu kochen. Aber der Notruf kommt vorher, am Ostufer Steinhudermeer. Ein Kind ist im dünnen Eis eingebrochen. Der Doktor grummelt Tempomann, der Flieger lässt das Triebwerk an. Ein Dutzend bunte Lämpchen sind zu testen. Und kaum, dass er den Tower ruft, hat er den Vogel in der Luft quer über den Platz und auf dem Kurs nach Westen. Schon taucht er einem düsteren Rauch die kennt er jeden Busch genau, jeden Schornstein, alle Hochspannungsmasten. Noch keine fünf Minuten sind verflogen, als er schon beginnt, sein Ziel in Bodennähe zu ertasten. Ein zweites Flugzeug, Phoenix 3, in 200 Fuß ist dabei, den See in größerer Höhe zu umkreisen. Um aus der besseren Übersicht, der Golf November, die ganz dicht über dem Wasser schwebt, den Weg zu weisen gerade ein Schatten unterm Eis. Die Golf November ist im Weiß von aufwirbelndem Pulverschnee verschwunden. Da war in Position 9 Uhr, da drüben links drei Meter nur. Da heißt es ja, sie haben es gefunden. Der Flieger sitzt im Schwebeflug, seine Maschine fest genug aufs Eis, um mit den Kufen einzubrechen. Und hält sie dann in Maßarbeit wie festgeschraubt zwei Finger breit über den trügerischen weißen Flächen. Der Doktor wagt es, seilt sich ab, steigt auf die Kufe, viel zu knapp die Zeit, noch Rettungsgerät zu besorgen. Kniet hinaus, waghalsig im Stand, fast zu und hat mit sicherer Hand die kleine leblose Gestalt geborgen. Leiste wird Steuerknüppel vor, die Golf November schießt empor und wieder ist sein Wettlauf um Sekunden. Und bald ist die kostbare Fracht behutsam umsorgt und bewacht, hinter gläsernen Kliniktüren verschwunden. Das war's, die Anspannung schlägt um in Müdigkeit, die zwei stehen rum und keiner hat ein Wort herauszubringen. Während darin mit aller Kraft all ihrer Kunst und Meisterschaft ein Dutzend Menschen um ein Leben ringen. 3000 Stunden auf dem Bock und immer noch der gleiche Schock, den hilft keine Gewohnheit überwinden. 3000 Einsätze und mehr und immer noch genauso schwer, sich mit unserer Ohnmacht abzufinden. Die Front ist da, es dunkelt schon und in der engen Wachstation sind bleiche Neonleuchten angegangen. Der Flieger füllt den Dienstplan aus, der Doktor sieht zum Fenster raus und ein Gedanke hält die zwei gefangen. Doch keiner, der das Schweigen bricht, die winzige Chance nur mehr nicht beide würden sie viel dafür geben. Und da zerreißt das Telefon die Stille in der Wachstation und eine Stimme sagt, das Kind wird leben. Der Doktor hängt den Hörer ein, der Kaffee dürfte bitter sein, egal. Ich nehme eine Tasse, du auch eine. Der Flieger nickt von seinem Platz und schreibt Anlassrettungseinsatz. Besondere Vorkommnisse, keine is uh, van de Pannen. Die heeft afgelopen eh, vrijdag bij The eh, Voice of Holland... een behoorlijk mooi nummer neergezet van Frank Boeien. Verander niet. Ook al word je niet gezien. Ook al word je niet gehoord. Toch kan ik zien dat jij er bent Verander niet. Niet om ergens bij te horen, niet om ergens snel te komen. Maar blijf zoals jij jezelf kent. je boos op het verleden? Heeft de tijd je ingehaald? En heb je al die jaren niks geleerd? Verander niet, niet om jezelf te bewijzen. Als je plotseling bent verlaten, als je hart opnieuw weer eens bezig. met happiness for voor natuurlijk. Daarvoor Daily met Look Up. En we gaan nu verder met Paolo Nutini met Cream. Lips like they be singing sex stop strawberry song. Just for my life. Never heard it coming, thought he's just another woman with a shotgun in her hand.